Wij beginnen met het deel 2 van de les toegewijd aan Yom Kippurim. Waar Sachar Kazeh uh, hebben we toen de laatste, wat we net begonnen waren. Ah dat hebben we al gezegd. De volgende. We zijn die kraaien surim. En dat heet leed. Punt. dat wil zeggen. Shehadam rotse lechet baderech met. Dat de mens wenst te gaan op de, de weg van de waarheid. Lehagia ledwikut Hashem, om te komen tot samenvloeiing met de schepper. Hanikra ishtavut atzura. Dat heet overeenkomst naar eigenschap. Punt. Hochasheba lo eilu, hashilot. En wanneer komen bij hem deze vragen? Hoe mekabel jirida? ontvangt hij een afdaling. Hainu, שלא יכול al al אלו הטעונות dat wil zeggen, dat hij niet in staat is om zijn, om de argumenten van zijn slechte neiging te overwinnen. Punt zijn met מתבטא teken en dat wordt direct tegen, dat, dat, wordt, dat wordt direct uitgedrukt, hen bemogen, we hen weliba, zowel in zijn hersenen als in zijn hart, tot uitdrukking gebracht. Punt. Adam haze shehu mit oeshesh בהירידה מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא אז הוא סובל ייסורים, מזה שהוא מרוחק מהשם. En de mens, wanneer hij uitgeput raakt van de toestand van afdalen, van het afdalen, begint en begin dan te denken over zijn toestand. Shebohu nimtza waarin hij zich bevindt. Als hoe zowel Jesurim, dan leidt hij. Eh, dan heeft hij leid. מזה שהוא מרוחק Hashem, daarvan dat hij ver van de schepper is. Let op wat hij zegt. Leid, betekent geen andere ding is leid. Dat, maar dan leid dat men ver weg van de schepper is. Dat is leid. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ורוחניות. En daarna, wanneer hij weer het aspect van het opstegen in het geestelijke waardig wordt, om het gillig show en begint te denken, Shemihayom vehelech Weelech ani kwar je chazak umechussan neged hadiburim shel amlachim shel oamot haolam. Dat vanaf deze dag en verder ben ik al, zal ik al sterk zijn en verzekerd ervan zou zijn, eh, tegen de woorden van de koningen, van de volkeren van de wereld. Shemidabrim tegen Hashem, die spreken tegen de schepper. Shapirusho, dat waar, waarvan de betekenis is, Lav Davka shomrim, niet, al, niet alleen maar dat zij dat zeggen, Sheinoch het daila sok batorah mitzvot, dat het niet de moeite waard is, om zich bezig houden met de Torah en de voorschriften. Ela shomrim, maar dat zij zeggen, Sheloch het daila vod, ala sachar dat het niet de moeite waard is, om voor deze beloning te werken. Shiabed et atzmuto slo dat hij de mens zijn eigen zou prijsgeven, teloor laten gaan, atzmo, zichzelf daarvoor mogen en zo ook, Shekol Heigia Urotse, Shetigje Avura Kadosh Boruhu, Vukulam Lotte dat Tatsmo. En zo ook, dat, dat de hele inspanning die hij wenst, dat het zou zijn voor de heilige gezegende zij, Uchlum lolet oelet atzmo, en absoluut niet voor zichzelf. En daar zijn de koningen van de volkeren van de wereld tegen. Wize gorem leha adam jesurim gdolim. En dat veroorzaakt aan de mens grote, groot leed. We hem, kmo kutsim begufoshel Adam. En dat leidt is net zo als doornen in het lichaam van de mens. Sherotse livroach mehamatsav, dat hij wenst te vluchten van deze toestand. Shebohu nimtsa, waarin hij zich bevindt. Punt. Heyot, shehu omer, aangezien hij, dat hij zegt, citaat, beta hani lora uila voda kazo. Natuurlijk zegt hij dus, eh, directe reden wordt hier gegeven, het is geen citaat, directe reden. Natuurlijk dat ik ben niet geschikt, la voda kazo, voor een dergelijk werk. Acheret logaitim mekabel dood. anders zou ik geen afdalingen ontvangen, punt. Nimtsa, we vinden dus. Shaisorim Ha'elu, dat dit leed. Maar Shehu Shomeh mehem, wat hij hoort van hen. Shelochet dai bishvilola vod ala kavanaka zo, dat het niet de moeite waard is voor hem om te werken met een zulke kavana. Im ken yesh kan bedwarim. Als het zo is, dan zijn er hier, indien het zo is, dan zijn er hier twee dingen. Alef, het, de, e-, het eerste. Atanot shelam lachim. Argumenten, de argumenten van de koningen. die met Israël. Im Burim Shalem, Die onderdrukken Israël met hun woorden. Hainu, dat wil zeggen, Shahadam no tachat shlitatam shel Lachim, dat wil zeggen dat de mens valt onder de macht van de koningen. Shehem shabdim et adam, dat zij onderdrukken, in slavernij brengen de mens. Shehu lo יכול vod, אלא רק dat so that zodat hij alleen, kan alleen, zodat, dat zodat het hij alleen zou kunnen werken, uh, voor zichzelf, voor eigen voordeel. Ki ha-isurim shel tziur hara, ma she ha-yetzer hara metzayerlo. Want de, want het leed van de slechte neiging, Masha Yetzera Sayerlo wat de slechte neiging voor hem schildert, kolam lachim shel kolam umot haolam nikraim bashem klavi יצר alle koningen van alle volkeren van de wereld, heten in de naam, in de algemene, al de algemene naam, Jezer Hara, het de slechte neiging. We gol melach om melach, jeslo en elke koning heeft zijn eigen verstand. We omerle Adam en zegt tot de mens, Telech baderech sheli, ga volgen mijn weg. Ani eten lachata nukba woda, ik zal je geven behagen in het werk. Punt. Zotomeret, dat wil zeggen. Shekolam Lachim omrim davarechat, dat alle koningen zeggen één ding. dat wil zeggen, שתעבוד Dat het goed voor jou is om te werken voor zichzelf en niet voor de schepper. Duidelijk, ja, mensen. Dat bestaat, er bestaat een werk voor de schepper en een ander werk wat heet dienen aan andere goden. Ook officiële religie, et cetera, et cetera. Het is een eigen, het is niet slecht, maar het is, eh, het is nog, eh, kinderlijk. Maar het is, het is, het is niet vechten tegen de anderen, moet je dat altijd in jezelf, alles in jezelf zien. Elke wens bij jou, dat alleen, dat stoelt op de wens om te ontvangen voor jezelf, dan ben je net zo. Dan op dat moment dienen we, dient de mens de andere goden. Dat betekent eh, welke goden? Andere koningen koningen van de wereld. Wat betekent dat? De slechte neiging. De wens om te ontvangen voor zichzelf. Nimtsa, we vinden dus, Yisurim, Masha Adam Roe, dat het leidt, wat de mens ziet, Sheein hu mesugal la'avot le'tlohelet Hashem, dat hij niet in staat is om te werken voor de schepper. Haisurim ha'elu gormim shihurot zelivroch mihamaracha. Dit leid veroorzaakt hem dat hij wenst om te vluchten van het slagveld. slagveld. hij Surim ha'elu notnim lo dat dit leed laat hem doet hem begrijpen. Shehavoda hazo hi lobish wilcha, dat dit werk is niet voor jou. Ki laderech hazo srichim yichidei skula, omdat voor deze weg, dus om te werken voor de schepper, dien, dien, dat is, daarvoor, dien, daarvoor hebben, heeft, heeft, heeft men de enige enkelingen van uitverkoren enkelingen nodig. Shahem Anashim, eh, eh, eh, Mormim, Meam, Meromim, staat anders geschreven dat dat zijn de mensen die dan verheven zijn van hun volk. tam Velostam amcha Jachol laseget lavoda zo. En niet gewoon, en niet gewone volk, niet een gewoon volk kan dit werk bereiken. Hanikra lavod al hakavana bemnat leashpia. Welk werk heet het werken omwille van het geven. We od yoter garua mize, en eh, nog dan dat. Hu ma sheyetzer hara elav belavushel malach, malach kadosh. Is het feit dat de slechte neiging komt bij hem in de kledij van de heilige, de heilige engel. Wel en zegt hem, Rayataro Esh had Directe reden van die wordt gebracht nu hier van zo'n heilige, schijnheilige, <laughs> schijnheilige uh, engel. En, om, en die zegt hem, zijn woorden. Harre, jij bent toch, jij ziet toch dat, dat ik gelijk heb. Tistakel zat achora. Kijk nou even naar, naar kijk, even, eh, kijk even terug. Echata haita osek betora mitzvot bemerets raaf. Hoe jij je bezig hield met de Torah en de voorschriften met zo'n geweldige energie. We eich lehit, uh, lehit palot, we, nee, we eich eh, uh, shehait tfilot, she, pal, uh, palelet, palalta, hayu, behit lahavut. En hoe de gebeden die jij, die jij uh, deed, die, die hij uh, hoe zij waren met vuur. alma תשאל מדוע waar waren kach en indien, zou, indien jij zou vragen waarom dat was zo in het verleden, als beter kmoshe ani omer, dan is het natuurlijk zoals ik jou zeg. Heyot she avadat letoilet atzmcha, heinu bifdei lekabel sechar, aangezien het werk, nee, heyot she avadat letoilet atzmcha, zegt hem de, de, de slechte neiging. Aangezien jij gewerkt had voor jezelf, Hainu wegdele kabel sachar, dat wil zeggen om beloning te ontvangen. Ayalacha kocha voda, daarom had je de kracht voor het werk. Punt. Im indien het zo is. Magia toelet shata kolpa am mit gaber, nog steeds zegt hij tegen de mens, slechte de slechte neiging. Indien het zo is, wat is dan de nut, het nut wat is dan het nut, dat jij telkens overwint ואתה רואה, jij ziet, שאתה חוזר לירידות, dat, en jij ziet dat jij steeds terugkeert naar jouw afdalingen. שזה נקרא פירוץ מרובע על העומד. כלומר, Shayedot hem Joter Gdolim Miha Dat wil zeggen dat eh, de afdalingen zijn meer, zijn groter, omvangrijker, meer dan de opstegingen. met andere, zoals hij dat eh, uitdrukt zichzelf, dat peruts meruba alam omed, dat uh, brekingen, of doorbrekingen zijn meer dan, dan het standhouden. Zo zegt men zo een beetje spreekwoordelijk. We od omerlooi hajetzerara, en nog meer zegt tegen hem de slechte neiging, basman shehu mit labesh, Balavushel Malach in de tijd wanneer hij de slechte neiging eh, bekleedt zichzelf in, bekleedt zich in, als, bekleedt zich als de, de heilige engel. Dat zijn zijn woorden. Hallo, as haita mit kadem ba'avoda. Jij had toch toen vooruit gegaan in het, in het werk. Ovachol yom ve yom, rachashta rachush, el kedusha, betorah mitzvot. En elke dag uh, uh, verkreeg jij uh, bezit in het geestelijke, van het geestelijke in de Torah en de voorschriften, punt. Walzeata zeer, en dat heb jij verspild. Punt. Wat omer, sheata rotsela sok raklesham shemaim. En jij zegt, en jij, en jij zegt dat jij wenst je bezig te houden, slechts omwille van de naam van de hemel. Hallo, ataro, e, she bavoda zo, ataholecha chora. Jij, jij ziet toch dat in dit werk jij gaat... backwards, zeg, je gaat uh, terug, achteruit, Sheyeshalacha Yeridot, dat jij hebt afdalingen, punt. Hainu, dat wil zeggen, na Nasa Yoter Ra Achshav, dus dat is de slechte begin, slechte neiging zegt hij hem. Dat jouw kwaad, tegen de mens hij, jouw kwaad is nu geworden, uh, is, nu, is nu groter geworden, is, nu, is, nu, is nu nog, nog uh, kwader geworden, punt. Maar she'im ken kashata halachta bekiyum Torah mitzvot bevchinat ha la voda. Hallo, het slachta juter. In tegenstelling tot wanneer jij ging in het, wanneer jij dus vervulde Torah in de voorschriften, eh, gewoon met handen en voeten, in handelingen, gewoon met handelingen als met handen en voeten in het geestel, van het geestelijke werk. Hallo, het slachtte je toen, heb je, toen, toen was je meer succesvol. Shata batzimcha raita ech shahit kadamte, dat jij zelf zag hoe jij vooruit ging. Maar Shuim ken achshav, in tegenstelling tot nu, deze, merets, we eize hitlahavut, yesh lachaba avoda. In tegenstelling tot nu, welke energie en welke uh, vurigheid heb jij in jouw werk? Im ken, indien het zo is, Omerlo, leg me dergens op. Indien het zo is, zegt hij tegen hem, de slechte, de slechte neiging. Ga weg van dat werk, van deze, van deze weg. Verlaat deze weg. Nimtza, we vinden dus, Shalidei Hadiburim Sher Yetzer dat door die praatjes van de slechte neiging, shehu haklal shel kolam lachim shel umot haolam, dat dat is het algemene, overkoepelende, over, het algemene van alle, over, overkoepelende kunnen we ook zeggen, van alle koningen van de, van de volkeren der wereld, Hamisha Abdim, het Israël, die onderdrukken Israël, דוקרים e, halo ha o halo ha zij eh prikken als het ware, dokrim, prikken als met prim, als met een prim, prikken, prikken zij de lichamen van degene die werken, die geestelijk werk doen. שרוצים la בעל bal להשפיע, zij die, wen, die wensen te werken, omwille van het geven. Punt. Uwemet, nishelet ashila, en in werkelijkheid, in, waar, in waarlijke, blijft uh, een vraag, rest de vraag ons, lama magia la elanashim, ho, Sharatsim la lechad vaderchemed, lehagile dwikud Hashem, bliet al lehit batele elu, elave, Yisurim ka elu dat op zich, o, dat is een mooie vraag nu, waar wij al lang naar wachten. En in waarlijkheid, in werkelijkheid, in het ware, blijft een vraag, rest een vraag ons als vraag. Lama magiela elu, waarom, waarom toekomt aan deze mensen, waarom aan deze mensen toekomt, eh, waarom aan deze mensen die wensen te gaan op de weg van de waarheid en te komen tot de samenvloeiing met de schepper en zichzelf aan hem, aan de schepper, te weg te cijferen, waarom toekomt aan hem, toekomt, toekomt aan hen leed, zoals dit. Punt. Ainu, iridot, dat wil zeggen, afdalingen, adkedeikach, dermate, zo veel shehem loyecholim lisbol et isurim, dat, hij niet in, dat zij niet in staat zijn om dit leed te verdragen, verotsim livroach mihamaracha, en zij wen, en wensen te vluchten van, de, van het slag, slagveld. We eilu anashim, we eilu anashim, shehem of al mnat lekabel pras, אין in Jan של ייסורים, שירגישו שהם רחוקים מעבודת השם. Let op wat hij zegt. Aan de ene kant vraagt hij, stelt hij een vraag van, nou kom, hoe komt dat? Dat die mensen die willen werken, en die werken voor, omwille van het geven voor de schepper, dat die allemaal, dat die dan leid ervaren, ontvangen. En nu gaat hij verder. We maar de die mensen, Shehem of Dim, I'm not like lekabel pras, die werken om beloning te ontvangen. En lahem inyan shelisurim, die hebben geen, zo niet, ze hebben niet zoiets als leed. Sheergishu Shehem rechokim yavodat Hashem, dat, dat zij zouden voelen, dat zij ver weg zijn van het werk voor de schepper. Ella shemargishim, maar dat zij voelen, die tweede ja, groep, Shehem holchim omit kadmim bacholium, dat zij steeds vooruitgaan in vooruitgaan met de dag, punt. Uvetach basman sheroim et hait kadmut, yesh koech lavoda, en natuurlijk dat in de tijd wanneer zij zien, wanneer zij hun vooruitgang zien, hebben, ze, hebben ze de kracht om, om te werken. Wahem lo margishim bichlal sheyesh lahem yeridot. En zij voelen absoluut niet dat zij afdalingen hebben. Ela lefaamim met kadmim harbe ulefaamim met kadmim laat. Maar zij voelen alleen maar dat zij, soms gaan zij veel vooruit. En soms gaan ze minder, minder snel vooruit. Avalloa chora gas shalom, maar niet achteruit, God, God verhoede. Wat shuwai. En het antwoord is. Ki was man adam margish chisaron vekilkul wavoda, dat in de tijd wanneer de mens geen tekort en gebrek voelt in het geestelijk werk, een lo, of in het werk gewoon, een lo male dan heeft hij niets om te corrigeren. Punt. Ilazot, indien het zo is. Hem elo anashim, she einam isugalim lavot rak befinat hamase. hamasse, hamase hamitzvot, ma le hosif we één maar gro, kmoshe katuf, Lotus Y, תגרע. Indien het zo is, dan zijn zij, eh, dan, ze, dan zijn deze mensen, die alleen maar kunnen, die alleen maar in staat zijn om te werken in het aspect van massa, van alleen maar met handen en voeten, met handeling, door handeling, dus niet door de intentie, Wa alamase amitsvot eenmaal de en staat geschreven dat aan de handeling van het uitvoeren van de voorschriften valt niets toe te voegen aan de handeling zelf. Wat kan je toevoegen aan de handeling van met handen, met handen en voeten? Valt niets toe te voegen. Eenmaal, eh, we eenmaal legro, le, le, legro, en er is niets om erger van te maken om dit erger te maken. Kmoshe katuf, zoals geschreven staat in de Torah, lotosi velot tigra, ga niet toevoegen en ga niet doen, en ga niet doen afnemen. In de Torah staat het zo. Maar daarin, dat bedoelde alleen maar met handen en voeten. We ligiot, shadain אין shum שום צורך en aangezien zij nog absoluut geen noodzaak hebben in de kavana, in de intentie, Shinyana kavana hu lehagia leashtavut atzura, dat deze kwestie van intentie is om te komen tot de overeenkomst naar eigenschappen. Anikra al die heet uh, omwille van het geven, punt. Om je hem rotsim leidabek bo, en automatisch dat zij, vanzelfsprekend dat zij wensen niet om zich eh, eh, aan te hechten aan hem. Aan de schepper. Punt. Klomar, dat wil zeggen, Shaelahem shum havana הבנה בעניין, ועניין לעבודה, שלא על מנת לקבל Dat wil zeggen dat zij hebben absoluut geen begrip in de kwestie van het werk om, niet, om geen beloning te ontvangen. Punt. Wilahem hem een Akadosh Baruch Yesurim. Let op wat hij zegt. En aan hen geeft de heilige gezegende zij geen leid. Shugu inyan hargashat harihuk me habore. Dat het welke leid is het voelen dat men ver weg van de schepper is. Sheyivakshu shehabore yikarev lahem dat zij zouden gaan uh, smeken dat de, dat de schepper hen zou doen, zou doen toenaderen. We zeggen Moshe Katuv וזה כמו שכותב הרמב"ם, שלנשים קטנים וכלל עמי הארץ, מלמדין אותן, אותם לעבוד באמנת לקבל שכר. Ki hem lo yavinu hacheret. En dat is zoals geschreven staat bij Maimonid, Maimonides, dus de grote rabbi Maimon van de 11e eeuw. Van de 12e eeuw, sorry. She, wat hij geschreven had, citaat. She, leanashim ktanim vecholam me'aretz, dat, uh, be, dat de vrouwen status natuurlijk, en niet van vlees en bloed. Dan vrouwen, status in het geestelijke werk. Dat vrouwen, kinderen, nee, dat vrouwen, kleintjes en de ongeletterde van, de, van het aardse volk, dus van het ongeletterde volk, dat men leert hen, onderwijst men hen om te werken om, om, omwille van het ontvangen van een beloning. Kihem loja wino acheret, anders zouden zij niet, anders zouden zij niet begrepen niet begrepen. hoe. Ela at shetir bedatan, weet chachmu, chochmaitira, maar, zegt die, die Moshe Maimon, maar totdat, totdat hen verstand zou sterker worden. Weet Chachmu en dat zij wijzer worden. Megalin, Megalin lahem raza, raz ze. Dan onthult men hem dit geheim. Shetzrichim la vodlishma, Dat men dient te werken in, omwille van de naam. Shehubaim Nat Lehaspia, dat dat is omwille van het geven. Uwa Amor Navin Ma Shesha'alnu Madua Israel Shem Ahove Hashem Hashem Noten Lahem Yisurim. En in datgene wat gezegd is, zullen wij begrijpen wat wij hebben gevraagd. Waarom Israël, dat zij geliefden van Hawaii zijn, dat Hawaii geeft hen leid. Punt. Velo ode, ela she omer lahem, heyot she ani ohevet hem, lachen ani rotse mikem she al tikotsu vehakutsim. En bovendien, niet alleen dat, te meer, zegt Ehm, dat hij zegt tegen hen, citaat, aangezien ik jullie lief heb, daarom ik wens ik van jullie, dat jullie, dat jullie, jullie, dat jullie, niet, dat jullie je niet misselijk voelen, dat jullie niet misselijk, eh, dat jullie niet misselijk maken van de Kutsim van de doornen, dat jullie niet misselijk worden van die doornen. Ki Eloham Lachim, van deze koningen, Amashab die met Israël, die Israël uh, onderdrukken, hemke kutsin begufo, die zijn als doornen aan het lichaam. וזה שכתוב, ואל תקוץ בתוככתו, en dat is wat geschreven staat, en wees niet, niet kotserig, zouden we zeggen, omdat het hetzelfde, hetzelfde woord, in het Nederlands en in het Hebreeuws. Wees niet kotserig in zijn tuchtiging van de schepper. Shapirush, dat betekent, dat, de betekenis daarvan, waarvan is, Shaloi warhu mehamaracha, dat zij, dat zij zouden niet vluchten van het, van het slagveld. Ulehagit, shavoda zo, shel almnat leashpia, hu, lovish wilhem, en om niet te zeggen dat dit, dat een, dit werk, omwille van het geven, dat dit niet voor hen is. Punt. Shapirusho, en dat dat ook betekent, dat dat betekent, Kimi hu baruhu oheve, hakavana lefchinat Israël, Shigurotse leibatel yesher kel akadosh baruch. Dat betekenis, de betekenis waarvan is, kimi, dat hij die de heilige gezegend is is de, hij die de, heilige gezegend is, gezegend is hij, lief heeft, hij wie de heilige gezegend is, hij lief heeft, Akavanadevje dat Israël, dat slaat op, de, op het aspect Israël. Shehurotzel hibatel yasharkel, dat hij wenst zich weg te zeveren direct naar tot de schepper. Dus direct tot de heilige gezegend is hij. והרצון לקבל שיש et את adam האדם רוצה שהשם lo לו כוח להכניע oto, Shehu Yitbatel Lashem. En de wens om te ontvangen die in de mens is. De mens wenst erover, over hem, uh, dat Hawaia hem de kracht zou geven om hem de wens om te geven, om de, hem de wens om te ontvangen, te onderdrukken Shehuit Batela Hashem, dat hij de wens te ontvangen, aan de mens, uh, zich voor de schepper wegcijfert. Weg zou cijferen. Ela, שאין האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל, maar dat de mens niet in staat is om de wens om te ontvangen te overwinnen. Hayot Shaharatzon Lekabel noten lo lehavin, aangezien de wens om te ontvangen, geeft hem te kennen, laat hem, doet hem begrijpen. Shikar Masha Adam Tsarich Lavot Velatet Yigiyahu, Let Zorach, Shiyev Yado, Lemalao, Et Havat Atzmo. Dat dus die wens om te ontvangen, laat hem begrijpen, doet hem begrijpen. Dat Masha Adam Tzarich dat, dat, dat feit dat de mens, dat wat de mens dient, dat de mens dient te werken en inspanning te doen, dat is omwille van, dat is daarvoor dat bij hem eh, de, kracht, de kracht zou zijn om zijn wens om voor zichzelf te ontvangen, om zijn eigen liefde te vullen. Punt. Dus te bevredigen. Wehiotja Adam Rotzela hevig, en aangezien de mensen tegenovergestelde wenst, Levatela Havat Atzmo, om zijn eigen liefde prijs te geven, Vesheigje Vyadola Avot Rak Ma Sheshayach lavata. Hashem, en dat bij hem de kracht zou zijn om te werken alleen maar aan datgene wat betrekking heeft tot de liefde voor de schepper, klomar, dat wil zeggen, She'ena Adam Rotzela wonatuelat dat de mens niet wenst, wenst niet om te werken voor eigen voordeel, ela letuelat Hashem, maar voor de schepper, Hainu Mimasha, Hashem Nehene, dat wil zeggen, in datgene wat, des, waarvan de schepper zou genieten. Shehadam Omer, dat de mens zegt, She'en lo sipuk, dat hij geen genoegen wil nemen. Baze she hoch, Lola wordt als asmo, dat hij, dat bij hem de kracht zou zijn, om niet te werken voor zichzelf, voor eigen voordeel. Kmoshe jesh harbe mit chachamim, sheomrim, sheze shlimut adam, omdat er zijn velen die dan uh, zichzelf, voor wijs, zichzelf wijs maken, die zeggen dat dat is de volmaaktheid van de mens. Im hu lo overlet, dat smo, als hij niet werkt voor eigen voordeel. We omer, maar hij zegt, Shelovish wil ze warashem et dat niet daarvoor heeft de schepper de mens geschapen de, de schepselen geschapen. Sheloi, hen nu dat zij niet zouden gaan genieten. Zie dat? Want wij weten dat er religieën zijn die zeggen ook dat doe dat niet voor jezelf, doe dan voor je naaste. Maar jij hoeft niet te genieten. Ga naar de monnikenoord, noem maar op, uh, geniet niet ga zober, sober bestaan, sober bestaan leiden, et cetera, et cetera. En zij, zij menen dat zij wijs zijn. Hij zegt, nou, zij maken zichzelf wijs daardoor. Het is niet de bedoeling dat. Het is geen doel van het leven. Het is geen doel van de schepper. Duidelijk? En, want het is geen doel van de schepper dat de mensen niet zouden gaan genieten dat zijn schepselen niet zo gaan genieten. Ela matarata bria haitila nivra dat moeten we nooit vergeten, dat het doel van de schepping is om het goede te doen aan zijn schepselen. Punt. Lachen gama nivraim tsrichim be be'arbeestavut atzura, dat is het enige wat het nodig is. Dus de schepper wil, hij zegt, uh, de, het doel van de schepping is om het goede doen voor de schepselen. En daarom is ook, zijn ook de, eh, dienen ook de schepselen om te werken eh, aan de overeenkomst naar eigenschap. Hainu, dat wil zeggen, Shekol Heshkam Jechel, Haitiv Lehabore, dat al hun hartstochtelijk belangen hartstochtelijke verlangen zou zijn om eh, het goede te doen voor de schepper. Hij doet goed voor mij, ik moet ook goed voor hem doen. Dat is dat. En niet vluchten voor behagen. Dat is, dat is allemaal zijn primitieve voorstellingen van volkeren ter wereld. Nimtza, we vinden dus, Misha Omer Shematarat Adam Lehagil hoe Hurak Shelo, Yavod Bishvilo, Shirak Zehu metarata Adam, kijk nou wat hij zegt. We vinden dus dat hij die zegt, dat het doel van de mens is, om te, keek om, eh, om te komen tot de volmaaktheid, welke doel om te komen is tot de volmaaktheid, bestaat, dat het bestaat daarin, dat, dat hij niet, op, dat hij niet zou werken voor zichzelf. Shirak dat alleen dat is het doel van de schepping, om niet voor zichzelf te werken. dat daar, dat voor dit doel de mens geschapen is, Eenzaamheid, dat is niet waarheid. Zie, dat is geen waarheid. Onthoud dat erg goed. Eh, dat is allemaal wat de religieën hebben, dat allemaal eh, door hun, door hun, ja, gebrek aan inzichten van de, het de ware doel, het ware doel van de schepper, dat zij dat allemaal hebben zo geschilderd aan een onderontwikkelde mens. Ella shahadam צריך תמיד לבדוק על עצמו, maar let op, dat de mens dient altijd uh, uh, verifiëren zichzelf. Im hu ovelet elet i of hij werkt voor de schepper. Klomar, dat wil zeggen. Shashem jehene, let op, dat wil zeggen, dat de schepper zou genieten van zijn werk. Zot omeret. Dat wil zeggen, Shehoratse leachalif et ahavat atzmo, dat, dat hij wenst zijn, zijn eigen liefde uh, om te wisselen, te vervangen door lehagiel ahavat Hashem, om te komen tot de liefde voor de schepper. Kirak al yedei ze anivraim yagiula matara, dat, omdat slechts daardoor zullen de schepselen tot het doel van de schepping komen. Shebish tot het doel komen, Shebishvila, Nivrahu, waarvoor zij geschapen zijn. Amechonaal heet Nivra, welke doel heet, uh, het goede te doen aan zijn schepselen. Lachen, daarom, Eilu anashim sherotzim lehagi lahava Hashem, lahavat Hashem, deze mensen, die wensen om te komen tot de liefde voor, liefde voor de schepper. Liefde in de schepper natuurlijk. Hagam she adain hamatara, hamatara hazore hukamehem, ondanks het feit dat voorlopig nog dit, deze traptreden nog ver van hen, we hem al kolpanim lehagielaze, en ze willen toch uh, dat, dat bereiken. Kwarnikraimo Hashem, dan heten zij al, dan heten zij al, geliefden van Hawaii. Ook wij die werken aan onszelf, die alles proberen te doen, trachten te doen, in die mate waarin wij kunnen, om te werken omwille van de schepper, en om hem behagen te doen, ook wij worden genoemd van boven. Worden we genoemd geliefde van de schepper. Kmoshe Amar eh, Balasulam Ale pasuk, zoals de Baal Sulam, zoals zei over, over, de, over het vers. Yahiv Chochmata Lechachimin. Hij zal geven de schepper zal geven zijn wijsheid aan, zij, aan hen die eh, wijs, eh, die wijs doen, zichzelf doen, die werken om zichzelf wijs te doen. Dus die werken aan zijn wijsheid. Dus, en met andere woorden, de schepper doet wijs hem die wijs is. We en hij vraagt, ja chochmat le tipshin. Hayat sarich lomar. Het had, moeten, het had moeten geschreven, het had moeten staan, dat de schepper zal wijsheid geven aan de dommeriken. Waarom staat het dat hij wijsheid zal geven aan de wijzen? aan hen die, die, die doen, die werken aan het wij, om wijs te worden. Zou anders moeten staan. Hejot, kiwan shehem kwar chachamim, aangezien wanneer zij al wijzen zijn, chachamim. Mahu shenoten lehem chokma, wat is het dan daarvan dat hij hen nog wijsheid zou geven? Umiain hayalehem chochma. Miterem she natan lahem. En waarvan dan zouden zij wijsheid hebben, voordat de schepper hen die zou geven. Raak acharkach bazman shekwar hayalahem chochma. Slechts daarna, in de tijd wanneer zij al uh, de wijsheid zou hebben. Waar maar, en hij zei, Shapirush shel hachimin, hakimin, hoe? En hij zei, dat de uitleg van zij die zich wijs, wijs werken om, aan de wijsheid, is Ki mi sherotze legiot chacham. Oh, hier let op. Dat hij die wenst om chacham, om wijze te, wijze te worden. Maar hij wijze bedoelt ook om wijzen te worden. Laten we hem, hem even uitspreken. Hagam shadain ein lo Dus licht chokma ontvangen. Dus zichzelf voorbereiden in zijn geestelijke werk. Dat men kilim al, mijn, mijn eigen toevoeging om kelim op te maken, kelim te corrigeren, om kochma te ontvangen. Dat is hij die wijze wil worden. Om overeenkomen met de, met de eigenschappen van de schepper. Dat is hij die dan wijze. Dus wat zegt hij dan, bij Sulam, over hen? Dat hij die wenst om uh, wijs te worden, wijs te worden, Hagam Shadain Ein maar aangezien hij, dat aangezien het eh, dat aangezien hij nog geen Chogma heeft, Ella Sheyesh Loratzon Chogma, maar dat hij heeft eh, de wens voor de Chogma. Nikra gacham, dan heet hij al Chacham. Let op wat, hij ons vertelt. Alleen maar het streven, alleen dat wij wensen om Chacham te zijn, om, om wijs te zijn in dit, in dit, in dit opzicht zo overeenkomen, dus wat is wijs zijn? Overeenkomen met de eigenschappen van de wijze. De schepper is de enige die gacham is, de enige is de schepper, de schepper is de enige gacham, de enige wijze. En als ik met hem in wil verlang om met hem in, te overeenkomen naar eigenschappen, eh, dat ben ik nog niet, maar ik, ik, ik verlang daarnaar, ik werk daarnaar, dan ben ik al, word ik ook genoemd dan Chacham, wijze. Eh, dan, dan word hij al genoemd, zeg die Chacham, wijze, Al-Shem, Hamatara in de naam van zijn doel. Hoor je dat? Dus in de naam van zijn doel als een, mens een doel heeft om wijs te worden, dus om overeenkomen met de eigenschappen van de schepper, die de enige wijze is, dan wordt de, met die mens wijs ook genoemd. Punt. Lachen, Mishorat Selig Jod Chacham, daarom is hij die wenst om Chacham te zijn, wijs te zijn. Hoe tzarich laamin, hij dient te geloven, Hashem iten lo chokma, dat Hawaii zal hem chokma geven. Wa al derach ze yesh lefaresh, en op, en op die manier, en in deze weg, wat dat betreft, dienen wij uit te leggen, te verklaren, uit te leggen. Kimish Rotseliot Ohevashem, dat hij die wenst om, om bemind te zijn van de schepper, om geliefde van de schepper te zijn. Eilu kwarnikraim Ohevashem, let op wat hij zegt. Deze heten al geliefden van Hawaii, ja, naar, de, naar het doel, ja of niet? geweldig wat hij ons vertelt. Lachen Hashem rotze latet lahem hava, daarom, de, hav, daarom wenst, geef aan hen liefde te geven. Hainu, vitule hava smit. dat wil zeggen, het wegcijferen van eigen liefde. Dat is dan de liefde van de schepper. Sheizekule havat Hashem, dat, hij, dat zij de liefde van de schepper waardig zouden zijn. Punt. We lahem omera zohar kadosh, en aan hen zegt de heilige zoger, she Hashem machazik bejado hashartit, dat de schepper versterkt in zijn handen zijn, zijn staf van macht en kracht van hem. Le hanhigo baderech, le hanhigo yashar, om hem te besturen, te leiden, te besturen op de rechterweg, de mens. Om de mens te besturen op de, op de rechterweg. Klomar, dat wil zeggen, She'elo Isurim, Shehem Sovlim, Mihairidot, dat dat leed, dat zij uh, dat zij leiden, dat zij dulden, verdragen van de afdalingen, door de afdalingen. Shehemme Kablim welk leed zij ontvangen, of welke afdalingen zij ontvangen. Als hem tzrichim laamin, dan dienen zij te geloven. Sheze bami Hashem, dat, dat kwam van havaya. Punt. Klomar, dat wil zeggen. Sheela amachashavot zarot, dat deze vreemde gedachten, shehem kablim, die zij ontvangen, Sheze het slam kekutsim bagufam, die, voor hen als dornen aan hun lichaam zijn. Hawaia sholech lahem hayridot hailu. Dat Hawaia sent al deze, deze afdalingen aan hen. hen. והגם שהאדם מבין שיותר טוב היה אם השם היה שולח יותר eliyot. En ondanks het feit dat de mens uh, begrijpt dat het beter zou zijn indien de schepper hem zou uh, opstegingen zou sturen, waar je dood ha'elu lamali, en al die afdalingen, waar heb ik ze voor nodig? Klamar, dat wil zeggen, maar hij had wel het met ze. Dat wil zeggen, wat is het nut daarvan, van al die afdalingen? Waar ze baat shuva, en daarvoor, daarop, daarvoor komt het antwoord. kra dat dat heet, citaat, sharbit. Beyado Shelakadosh Baruchu, de staf in de hand van de heilige gezegende zij. She lehan higo baderech yashar, om hem, de mens, te leiden, te besturen op de juiste weg. Op de rechterweg. Punt. Kia heret im haadam yishaer b'matzav shel aliyah, want anders, let op wat hij zegt, indien de mens zou blijven in de toestand van, van de opstijging, als Adam Yachshov, dan zou de mens denken, Shekwar Yigiele Shlimuto, dat hij al gekomen was tot zijn volmaaktheid. Weisher Bamatsav Hashiflut Shelo, en die zou blijven in zijn lage, in zijn lage toestand. Kilo Jargi Shum Chisaron, want hij zou absoluut geen tekort voelen. Shehiat Zorg Litakno, wat dat bij hem behoefte zou zijn om hem te corrigeren. Lachen Hashem Mar Elo, et Shifloto. Daarom de schepper laat hem zijn laagheid zien. Omar Elo en laat hem zien Adekama shehu שהוא כבר shehu yish marim מרים En laat hem zien dat in hoeverre die mens al dacht dat hij een man is die verheven is boven zijn, van zijn volk. She'ein lo machashavot kolkach shiflot, shiflot. Shvalot, dat bij hem geen gedachten zijn, al, al, dat, bij hem geen gedachten al zijn, zo'n dermate laag, die dermate laag zijn. Kmoshe Yeshla Anashim Acherim, zoals bij de andere mensen zijn. Piet om, huroe. Opeens ziet hij שיש לו מחשבות יותר גרועות מהנשים, dat hij nog ergere gedachten heeft dan die mensen, שעובדים בבחינת הכלל, die werken als, die werken als de geest, de massamens, הנקראים עובדים בעל מנת לקבל שכר, die werken uh, omwille van het ontvangen van beloning. We omer, en hij zegt, Shehura tsela vod Raklesham shamaim, dat hij wenst te werken alleen in de naam van de hemel. Velole toilet smo en niet voor zichzelf. Ubedach shehu omede bemadrega yoter gavoha hem en natuurlijk dat hij staat op de traptreden, dat traptreden die veel hoger is dan die van hem. Zo dacht die mens, ja, in zijn, op, in zijn uh, opstijging, toestand van opstijging. En dan zou hij blijven in zo'n op zo'n zo eh, zo eh, toestand. Punt. Gewoon mijn even kleine toevoeging. Upit om horen en opeens ziet hij de mens. Shehu joter shafal me hem, dat hij is veel lager dan hem Het is geweldig zo om zo te zien. Want dat is de waarheid. Nimtza, we vinden dus, Sha'al Yedea Isurim, dat door het leed, Shehu Margish, dat hij voelt, Zegoremlo, dat veroorzaakt, dat veroorzaakt aan hem, She'itztarech levakesh me Hashem, dat hij uh, behoefte zou, zou, zou hebben om de schepper te verzoeken, She'ikarwehu, we met dat die hem zou tot de waarheid zou doen toekomen, uh, naderen. Lachen ze shayach dafka elu anashim. Daarom heeft het betrekking juist op die mensen, Shahem bifhinat Israël, die in het aspect Israël zijn. Hainu, dat wil, dat wil zeggen, zoals boven gezegd werd. Sherotzim legiot bivchinat Israël, die, dat wil zeggen, zij die wensen om te zijn in het aspect Israël tussen aanhalingstekens. Een begrip. Een geestelijk begrip, Israël. Punt. Uwigdei sheloi hashlu baseder avoda. En opdat zij niet zouden struikelen in het, in het werk. Lachen hu shalech lahem et Daarom zendt hij de schepper aan hen deze afdalingen. We zijn niet dat heet, of betekent, Shemachazik et ha-sharbit bejado, dat hij versterkt zijn staf in zijn hand. Le hanhigam yashar om hen te besturen op de rechterweg. Shederach yashar, dat de rechterweg, nikret derech, betekent of heet, betekent de weg. Haolech, Yashar Lehechal Hamelach. Let Dat deze rechterweg betekent de weg die loopt direct naar de zaal van de koning. Naar de ware troonzaal van de koning. Maar kent Elo anashim, shehem rak bevinat esef. In tegenstelling tot deze mensen, die, die mensen die nog, die slechts in het aspect esef zijn. Shehif maselevad, bli akavana, dat dat is het aspect van het, alleen maar van handeling, dus met handen en voeten, zonder kavana, zonder intentie. asim, yavo levchinat bitul het toilet atzmo, zodat dat die, dat die handelingen zouden hem brengen eh, tot het wegcijferen van zichzelf, zijn eigen liefde. Punt. We een hurotzela sot masim. En deze mens wenst niet om die handelingen te doen, alleen eh, Shehem de toilet Hashem. Nee, dus de mens die die andere dus. De mens wenst niet en, om, en hij wenst niet om de handelingen te doen voor de schepper, Elashem, mistapkim rak beginat amasse, maar dat zij genoegen nemen, alleen maar met die handelingen, met de handelingen blikavana, zonder intentie, shezeja wola hem, lefilet Hashem, die hen zouden, die, zij, die hen tot de samenvloeiing met de schepper zou, zou brengen. Velo Hoshvim al Inyan Vikut Hashem, en zij denken er niet aan de, de, de kwestie van samenvloeien met de schepper. Moshe Katoef, zoals geschreven staat. Oledavka, oledavka wo, zoals de wijze hadden gezegd. En vloei met hem samen. Hecht jezelf aan hem lahem, Eina Kadosh Baruchu Machasik Beyado et Mam A Sharvit Lehochicham. Deze mensen dus die, die geen kavana hebben, die alleen maar met handen en voeten doen, uh, en voor zichzelf, aan hen, zegt die, aan hen, de heilige gezegend is hij, versterkt voor hen, versterkt de schepper in, uh, de staf in zijn hand niet om hen te duchtigen We maken nog een klein pauze eh, en dan komt hopelijk, nog een derde, derde gedeelte van deze les. Ik doe het, in het tweede gedeelte doe ik het direct gewoon stukjes tekst sneller doen, want anders is het bijna ochtend van vrijdag. En straks is het Shabbat, heb ik geen tijd. En op zondag hebben wij test. Nou, daar heb ik geen andere bezigheid dan om mij te concentreren op de avondles van de test. En daarom wachten we. En zo komt de derde, het derde gedeelte van dit extra les dat toegewijd is aan de Yom Kippur, de grote verzon,